Goedemiddag, ik ben Biem Buijs. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Hongarije gaan ze prikken met het Russische coronavaccin. Vandaag komt een eerste lading met 40.000 doses van het Sputnik-vaccin aan. Hongarije is het enige EU-land dat het vaccin heeft gekocht. Wetenschappers in andere Europese landen vertrouwden het niet... omdat er zo weinig bekend was over het Russische onderzoek. Toch is dat aan het veranderen. De onderzoeksresultaten zijn vandaag gepubliceerd... in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. En daarin staat dat het Sputnik-vaccin 91% effectief is. Moet de grote tegenstander van de Russische president Poetin weer de cel in? Alexei Navalny staat in Moskou voor de rechter... omdat hij zich niet aan zijn meldplicht zou hebben gehouden. Dat kwam doordat Navalny in een ziekenhuis in Berlijn lag... na een vergiftiging. Bij de rechtbank verzamelden zich honderden aanhangers van Navalny... vertelt onze correspondent. En die zijn eh, onmiddellijk gearresteerd, althans een deel daarvan. Dus de politie die is, eh, die is actief. Vooral met eh, mensen tegenhouden en een aantal mensen arresteren. En eh, verder staan ze hier ook maar te wachten wat er verder gaat gebeuren. In Frankrijk is gisteren een doos met daarin een afgehakt hoofd uit het raam van een appartement gegooid. Het gebeurde in de stad Toulon. Eigenaar van het appartement is opgepakt. Van wie het hoofd is, is niet duidelijk. Volgens de politie was het geen terroristische actie. De Wereldvoetbalbond FIFA weet het zeker tijdens het WK volgend jaar in Qatar zitten de stadions helemaal vol. FIFA-baas Infantino gaat ervan uit dat het coronavirus tegen die tijd wel verslagen is. COVID will be defeated uh, by then uh, and or we'll have learned to live um, with it. But if in two years from now we are not there yet, then I think we all have a bigger problem than the World Cup. Als corona over twee jaar nog niet onder controle is... dan hebben we wel wat anders aan ons hoofd dan WK-voetbal, zegt de FIFA-baas. Ook vindt hij het niet nodig dat voetballers voorrang krijgen op vaccins. Het weer, het is grijs en regenachtig. In het noorden kan ook sneeuw vallen. Het is tussen de 0 graden in Groningen en 11 in Limburg. Morgen valt er opnieuw regen, maar het is een stuk minder koud. Het wordt dan 9 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate.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 We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear close your eyes, find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find para.